9 uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Het RIVM gaat zich bij de voorlichting over coronamaatregelen richten op jongeren. Al ruim twee maanden vormen twintigers de grootste categorie coronapatiënten. Ze raken vaak besmet door bezoek aan feesten. Het RIVM wil jongeren er nadrukkelijk op wijzen dat ze zelf misschien niet zo ziek worden... maar dat ze wel hun ouders of grootouders kunnen besmetten. Klusbedrijven doen tijdens deze coronatijd opvallend goede zaken. Veel bedrijven hebben wachtlijsten van maanden voor dure renovaties... als het plaatsen van dakkapellen of nieuwe kozijnen. De Vereniging voor Vakmensen Vlok heeft er wel een verklaring voor. Door de crisis is er veel geld gespaard. Bovendien gaan veel mensen dit jaar minder of niet op vakantie. Ook hypotheekverstrekkers merken dat verbouwen in trek is. Het aantal aanvragen voor een extra hypotheek is afgelopen kwartaal fors toegenomen. Tesla heeft als enige autofabrikant ter wereld tijdens de coronacrisis winst gemaakt. Die kwam uit op 90 miljoen euro. De fabrieken waar de elektrische auto's worden geproduceerd waren wekenlang dicht vanwege coronamaatregelen. Maar er rolden toch meer dan 90.000 auto's van de band. Ook verdiende het bedrijf van Elon Musk 370 miljoen met de verkoop van emissierechten aan andere fabrikanten. Op de beurs is Tesla tijdens de crisis drie keer meer waard geworden. Het is Mexico niet gelukt om het luxe presidentiële vliegtuig te verkopen in de Verenigde Staten. De Boeing 787 Dreamliner is weer terug in Mexico. De linkse president López Obrador wil graag af van het toestel... dat onder meer met marmer betegelde toiletten heeft. Hij ziet het als symbool voor de corruptie en decadentie onder zijn voorgangers. China heeft een raket gelanceerd naar Mars. Over zeven maanden moet die aankomen op de rode planeet. Dan gaat een Marslander dan op zoek naar water en sporen van leven. als de missie slaagt is China na de Verenigde Staten het tweede land dat een voertuig op Mars zet. Het weer in het midden en zuiden opklaringen. In het noorden meer bewolking en wat regen. Het wordt vandaag 22 tot 26 graden.